NOS Nieuws van 4 uur. Dit is Maud Schreurs. De krant heeft flink uitgehaald naar burgemeester Abu Taleb... naar aanleiding van de rellen afgelopen zaterdag in Rotterdam. Die ontstonden nadat een Turkse minister werd uitgezet. De krant noemt Abu Taleb een rotzak. Ook zou die banden hebben met de Gulen-beweging. Abu Taleb gaat niet in op de beschuldigingen. De laatste restzetel gaat definitief naar de Partij voor de Dieren... die daardoor met vijf zetels in de Tweede Kamer komt. Het verschillend stemmen met 50PLUS is onoverbrugbaar geworden... meldt de ANP-verkiezingsdienst. De partij van Henk Krol komt een kleine 7500 stemmen tekort... om de laatste restzetel binnen te halen. Dinsdag maakt de kiesraad de officiële uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen bekend. Ook België gaat zijn F-16 gevechtsvliegtuigen vervangen. De regering wil 34 toestellen kopen, die de huidige 54 moeten vervangen. Volgens het Belgische ministerie van Defensie zijn er minder toestellen nodig... omdat de nieuwe generatie vliegtuigen meer uren kan maken... en omdat er meer getraind kan worden op simulatoren. In 2028 moeten alle F-16's vervangen zijn. Burgemeester Bruls van Nijmegen biedt de kiesraad excuses aan... voor de verwarring die is ontstaan tijdens de verkiezingsavond... De gemeente zei woensdag dat vanwege drukte het stembureau op het stadhuis twee uur langer zou open blijven. Maar dat is een strijd met de kieswet. Volgens Bruls is er sprake van een misverstand. Hij hoorde zelf kort na negen uur dat het stembureau nog open was en heeft toen ingegrepen. Bruls zegt dat de fout om langer open te blijven geen effect zal hebben op de uitslag, omdat het maar om weinig mensen ging. Er zouden ook nog geen klachten van kiezers zijn binnengekomen. Het weer vanavond vanuit het westen regen en vooral aan zee gaat het hard waaien. Morgen is het regenachtig, in de middag wat droger, maar het blijft bewolkt bij maxima tussen 9 en 13 graden. Ook zondag wordt het druilerig, maar na het weekend wordt het iets beter. En dit was het NOS Journaal. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. In de Randstad staan files op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Afrit Geldermalsen 2 kilometer...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 Dit uur zijn we begonnen met de nummer 15. Ricky Martin samen met eh, Maluma. Met... Uh... U kunt het beter uitspreken dan ik, inderdaad. Vintepaka. Hey, dit uur gaan we kijken naar de Nederlandse top 40... en natuurlijk het laatste gedeelte van de Europese top 40.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 for you van eh, deze week. Rondé met uh, Naturally. En daarvoor in de nummer 14 James Blunt met Love Me Better. Hey, je bent nog een klein overzicht eh, van me te goed van de platen die we wel en niet gehad hebben. Want ik ben maar tot 30 gekomen net geloof ik. Hè? 29 dan. niet is in handen van Little Mix met Shout Out To My Ex. Op 28 vinden we, vinden we Sia samen Kendrick Lamar met The Greatest. Op 27 staat Heidi eh, Steinfeld samen met Gray and Zed met Starvin. En Ariana Grande en Nicki Minaj met Side to Side staat op 26. Op 25 vinden we Julia Michaels met Issues en Lord met Greenlight is nieuw binnengekomen op 24. De nummer 23 Alicia Karen met Cars to Be Beautiful. En op 22 staat Kaiga samen met Selena Gomez, in Ain't Me. 21 is in handen van de Chainsmokers en Coldplay Something Just Like This. En op 20 vinden we Shawn Mendes met Mercy. Op 19 staat Calvin Harris, Frank Ashan en Migos met Slide. Op nummer 18 Martin Garrix en Dua Lipa, scares to be Lonely. Nummer 17 is in handen van Sam Veld, What About The Love. En op 16 vinden we dan Jean-Paul featuring Dua Lipa met No Lie. Ricky Martin en Maluma met Bente Pakaal.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 To get away from your parents and I thought wow If I could take this in a shot right now I don't think that we could work this out Out on the terrace I don't know if it's fair, but I thought, how could I let you fall by yourself? Well, I'm wasted with someone else. If we go down, then we go down together. They'll say you could do anything They'll say that I was clever If we go down then we go down together We'll get away with everything Let's show them we are better Let's show them we are better Let's show them we are better.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 Getting drunk on the past we were living in. If we go down, then we go down together. They'll say you could do anything, they'll say that I was clever. If we Let's show them we are better. Let's show them.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 De nummer 9 dan deze week is drie plaatsen gestegen in haar vijfde week. Ook meteen de hoogste notering voor de tweede keer. Katy Perry, Chain to the Rhythm. liars Eh, dingetje weer hangen? Ik wil niet. Eh, James Arthur, die komt hierna pas. We gaan eh, na Katy Perry gaan de nummer 8 draaien. James TW met When You Love Someone. En daarna pas James Arthur. De computer is weer eigenwijs vandaag. Maar voor James Arthur ga ik eerst de Nederlandse top 40 een beetje behandelen.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 Ik doe hem nu even altijd rond de klok van half 5 eh, in vogelvlucht. Dat de Europese top 40 veel leuker is en veel diverser is natuurlijk. En je hebt die Hollandse meuk zoals eh, je broer en DJ Paul Elstak daar niet tussen zitten. Dat scheelt gewoon echt een hoop. En op nummer 40 in de Nederlandse top 40 vinden we Zara Larsen, I Would, I would Like. Nieuw binnengekomen op 38 is Lord met Greenlight. Eh, even kijken, nieuw binnengekomen op 36 is Excel en Ingrosso featuring Kidding met I Love You. Nou, over je broer gesproken en Gigi Paul Elsa, Kind van de Duivel staat op 35. Ali B samen met Nielsen, Glimp van de Duivel. ik weet niet of ze dat hebben afgesproken, maar eh, het zal wel. Op eh, de 32 vinden we die. Op 31 Ed Sheeran met How Would You Feel. Niall Horn, This Town staat er 23 weken alweer in deze week op 28. Nieuw binnengekomen op 26 eh, is Z samen met Alicia Cara met Stay. Nou, gaan we er even doorheen skippen. En gaan we naar de top 10 kijken van de Nederlandse top 40. Jack Jones eh, samen met Raymond met You Don't Know Me staat op nummer 10. Op nummer 9 de Chainsmokers met Paris. Clean Bandit met Rockabye op nummer 8. En op nummer 7 vinden we Starly met Call On Me. Op nummer 6, eh, Tempo van uh, Jorginho Sven alias... Of, ik kan die namen niet uitspreken, joh. Maar je weet wel waarschijnlijk eh, wie ik bedoel als je ervan houdt. Ik vind het... Jerzino featuring Seven Alias, BKO en Boef. Ja, ja, ja, ja, ja, nooit van gehoord. Ook niet interessant, vind ik. De nummer 5 dan, de Chainsmokers samen met Coldplay... Something Just Like This en Ed Sheeran Castle de hulp nummer 4. Op nummer 3 vinden we Martin Garrix samen met eh, Dua Lipa, Scared to be Lonely. En op nummer 2 is Kygo samen met eh, Selena Gomez te vinden met It Ain't Me. Vier weken pas in de lijst en één plaatsje gestegen deze week.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 Nou, nu mag je dan hoor. De nummer 7, James Arthur. Met Say You Won't Let Go. Een plaat is uh, blijven zitten in zijn eh, vijftiende uh, week. Hoogste notering ooit eh, voor James Arthur met deze single is de nummer 3.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 Clean Bandit samen met Jean-Paul. Eh, en uh, eh, anne met Rockabye. een paar weken geleden stond hij nog op nummer 1. Twee plaatsen gezakt in zijn 11e, ja, nee, 17e week. Ik zit alweer bijna te liegen tegen je. Hey, de nummer 5 gaan we even overslaan vanwege de tijdsnood. Dat is Shakira samen met Maluma met Chantaye. Vier plaatsen, drie plaatsen gestegen in een eh, zevende week. En wij gaan de nummer vier draaien van eh, deze week.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 En deze week toch echt naar de derde plaats gestegen. Drie plaatsen, maar om precies te zijn deze week. JP Cooper is dit met September Song, de nummer drie van eh, deze vrijdag van deze week. Hey, snel door met de nummer 2 van deze week. Plaat die alweer 8 weken in de lijst staat. En deze week is blijven zitten. Dan heb ik het over Jack Jones met You Don't Know Me. Oh, yeah, yeah, yeah, yeah. What you, what you gonna do? yeah. Time is money, so don't fuck with mine.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 De nummer 2. We gaan ons opmaken voor een nieuwe nummer 1 deze week. Twee plaatsen gestegen in zijn achtste week ook. Samen met Jack Jones acht weken geleden dus binnengekomen. En heb ik het over Ed Sheeran met Shape of You.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 ik weet niet of het een ode is aan mij of eh, dat ze gewoon mee zitten zingen op een leuke plaat vindt. Dat uh, eh, laten we maar even in het midden. Maar ik blijf het toch wel leuk vinden. Ed Sheeran is dit, de nummer 1 van eh, deze week met Shape of You. Drie plaatsen, twee plaatsen gestegen in zijn achtste week alweer. Ja, dat schiet op hè. 27e jaargang aflevering 11 van vrijdag 17 maart 2017 zit er alweer op. Deze week hadden we 10 stijgers, 18 zittenblijvers, 10 dalers en 2 nieuwe binnenkomers. Gezondheid doet. Nieuwe binnenkomers en Lord met Greenlight. En Kaigo en Celine Gomez met It Ain't Me. Volgende week tussen 3 en 5 ben ik gewoon weer.